nieuws van 4 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio's gevraagd... meteen noodopvang te regelen voor vluchtelingen. Voor vanavond zijn nog 750 slaapplekken nodig, staat in een brief. In totaal zijn 1500 slaapplekken voor 72 uur nodig, inclusief verzorging. Dinsdag kwam de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al met een oproep aan gemeenten... mee te werken aan de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsstatus. Maar marechaussee voert vanwege de vluchtelingenstroom meer mobiele controles uit aan de Nederlandse grenzen. Vrachtwagens, busjes en personenauto's worden van de weg gehaald en geïnspecteerd. Het doel is om mensensmokkelaars op te pakken. Er wordt vooral gecontroleerd bij de grensovergang met Duitsland bij de A12. Premier Rutte wil geen toezeggingen doen over een oplossing van het conflict over de politie-CAO. In de algemene beschouwingen benadrukte hij dat drie vakbonden met het Rijk een akkoord hebben bereikt over meer salaris voor ambtenaren, maar dat de FNV niet meedoet. Hij hoopt dat de FNV weer aan tafel komt. Volgens Rutte blokkeert de opstelling van de FNV de totstandkoming van een CAO bij de politie. Telecomaanbieder Vodafone heeft vanmiddag last gehad van een grote storing. Ongeveer de helft van de klanten kon problemen ervaren met bellen en internetten. Storing duurde een half uur. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk. In Zuid-Soedan zijn zeker 85 mensen omgekomen toen gisteren een tankwagen met brandstof ontplofte. Zo'n 50 mensen raakten zwaar gewond. De tankwagen was onderweg naar het westen van het land toen hij in de buurt van de hoofdstad van de weg raakte. Op de stilstaande tankwagen kwamen veel mensen af die hoopten wat brandstof af te kunnen tappen. Maar toen ze daarmee bezig waren ontplofte de vrachtwagen. Het weer bewolkt en buien met kans op onweer in het oosten. Vanuit het westen later nog opklaringen. Er waait een matige aan zevenrij krachtige zuidwestenwind en het is ongeveer 17 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Den Haag-Amsterdam. In beide richtingen bij Dorp 5 kilometer. Maar de spoedreparatie op de rijbaan naar Den Haag is wel voorbij. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Badhoevedorp. Knoop het Badhoevedorp 4 kilometer vanwege wateroverlast. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum 4 door een kapotte vrachtwagen. De A27 Utrecht-Breda bij Lexmond al 5. De A28 Utrecht-Amersfoort na een ongeluk bij de afrit Den Dolder 2. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Het is extra druk op de A44 vanwege de problemen eerder vandaag op de A4.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 Vandaag om kwart over vier het gedicht van de week en zoals gewoonlijk om half vijf de column van Mandy Schoorl. Om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderenwereld van ZFM. Maar ook lekkere muziek en informatie over onze fantastische badplaats. De Beatles, daar zijn ze weer. I Feel Fine. Het nummer werd geschreven door John Lennon, maar zoals gebruikelijk toegeschreven aan het duo Lennon-McCarthy. De single werd uitgebracht in het najaar van 1964 en kwam in verschillende landen op de eerste positie in de hitlijsten. Op 2 januari 1965 werd de single de allereerste nummer 1 van de Nederlandse top 40. Gevolgd door Nick en Simon van hun nieuwste cd Sterker. Met het lied Vrij. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. op elke deur die gesloten lijkt. Open maar de deur naar je hart. Voel de rust, wees blij. een wezen in vrijheid. Want niet iedereen schaduw achter je. Dringt het wel tot je door. Het spreekt niet Het Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en financiën. In het loket werken professionele dienstverleners vanuit verschillende organisaties, zoals Context, Pluspunt en MEE, samen met de gemeentelijke WMO-afdeling. De dienstverlening is onafhankelijk en gratis. Het loket is voor alle inwoners van Zandvoort. Tijdens de openingtijden kunt u zonder afspraak langskomen. Ook als u vragen heeft voor iemand waar u voor zorgt of zorgen over heeft, bent u bij het loket aan het goede adres. Er is een spreekkamer voor uitgebreidere of privacygevoelige onderwerpen. De loketmedewerkers zijn deskundig in het onderzoeken van uw vragen en uw mogelijkheden. Zij helpen u voor advies te geven waarmee u voor zelfstandig verder kunt, u te informeren over verschillende instanties, voorzieningen en regelgeving, u te ondersteunen bij het invullen van formulieren of het contact leggen met instanties. Kunt uw vragen niet beantwoord worden bij het loket, dan vragen de medewerkers ervoor dat u bij de juiste instantie terechtkomt. Waar kan Loket Zandvoort u zoal mee helpen? Informatie en advies over woonruimteverdeling, seniorenwoningen, aanpassingen aan huis, vrijwillige klussendienst, burenruzie en dergelijke informatie en advies over vrijwilligerswerk, veiligheid, contacten in de wijk, echtscheidingen, rouwverwerking, eenzaamheid en cursussen en dergelijke. Informatie en advies over zorgen aan huis, mantelzorg, opname in verpleeghuis of woonzorgcentrum, hulpmiddelen, vervoer, WMO, indicaties, PGB, ondersteuning voor vrijwilligers. Informatie en advies over huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding, minimabeleid, schulden, bijzondere bijstand, eigen bijdrage in de zorg, studiekosten, administratieve hulp en dergelijke. Waar vindt u het lokaal Zandvoort? In het centrum, Zwaluweestraat 2, in het raadhuis. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 1. In Zandvoort Noord, Flemmingstraat 55. In het wijkcentrum ook. Op maandag van half 2 tot half 4. En op donderdagen van 9 tot half 1. Bent u niet in staat om loket Zandvoort te bezoeken, dan is een huisbezoek mogelijk. Bel dan naar nummer 023 5740 450. En het e-mailadres is loket.zandvoort.nl en de website www.loketzandvoort.nl. Tijd weer ZFM. ons gedicht van vandaag heet Zoektocht. Zoveel paden te betreden, zoveel wegen in te slaan... zoveel uren stil genieten, bij een berg of beekje staan... innerlijke vrijheid ruimte geven, levend ritme van je hart... zoektocht naar verborgen dingen, wie de koe krijgt of de gart... dromen heftig grootse dingen, koesterend in een zonnestraal overnachten op een weidje bij een simpele houten paal. Spartelen in een ijskoud meertje. Niemand die je rust verstoort. Eenzaam, stil, ongebonden. Jij alleen is wat je hoort. Snakken naar een lekker pilsje. Naar een praatje in de kroeg. Naar al die onverwachte dingen. S'avonds laat of s'morgens vroeg. Ergens op een stukje aarde decor voor alles wat je hartje wil. Contact met wie je bent van binnen. Oeroud en toch o zo pril. Het leven nog zo onbeschreven. Het beleven drijf je telkens voort. Leven in je eigen ritme. Reis maar verder, ongestoord. vagabond as he went singing in the dawn without a worry in the world. I've never known a gypsy who could be a gypsy through and through and have a worry in the world. All merry men are minstrels then who keep their troubles locked inside, don't inflict them on the world. Isn't there something to be said for leaving your troubles in your head, never taking them to the world? cruising in the town is not afraid to be a clown without a worry in the world. No cowboy with an ounce of pride will mount his horse and ride and have a worry in the world. All oh, merry men are minstrels and who keep their troubles locked inside. Don't inflict them on the world there's something to be said for leaving your troubles home in bed, never taking them to the world. Hey, I, If I must love, then let me love as though I've never loved before, without a worry in the world. And when I go, then let me go, and only gently close the door without a worry in the world. All merry men are minstrels then who keep their troubles locked inside and don't inflict them on the world. Isn't there something to be said for having had some love instead of never having had any in the world? without a worry in the world. Without a worry in the world. Yes, I've got troubles of my own. I'll try to solve them all alone. I won't inflict them on the world. verzoekplaat. Ja, en ik wil ook een verzoekplaat uitbrengen van, aan mijn speciale vriendin. Mijn hele grote vriendin Jannie. De Four Tops met Reach Out, I'll Be There. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Angel face, we just met. Well, just how lucky can one boy get? There's a light in your eyes. I know it's love and I know that I could be happy with a girl like you. Mm -hmm. Tell your mom. tell your par and tell your favorite old wishing star we're in love and just by chance I ask you would you like to dance fancy dancing with a girl like you funny how love can come to a It's a pretty good start. Here I am, there you are. Together, baby, we should go far. A girl like you, a boy like me, two hearts together like That's a pretty good start. Here am I, there you are. Together, baby, we should go far. Girl like you, a boy like me, two hearts together. Kolom column van de week van... Kaasmeisje. Kaas. Het is een voedingsmiddel gemaakt van melk. Het is het toonbeeld van weilanden met grazende koeien. Van Alkmaarse kaasdragers en van de volkoren bruine boterham... belegd met een dikke plak gele zuivel. Zelfs de jaarlijkse feestdagenvieringen doen mee. Met Sinterklaas heb ik, naast een notenletter ook wel eens een kaasletter gekregen. Dit omdat ik een van de weinige mensen op deze aardbol ben die geen chocolade lust. Ja, u leest het goed. En ik ben ook nog vrouw. Maar goed, ik draal af. Het is voor ons zo doodnormaal kaas kopen bij een kaasspecialist. Maar dat is niet overal het geval. Zo kan ik mij het jaar 1992 in de USA nog goed herinneren. In de staat Connecticut, plaats Norwalk. Het was daar waar een klein winkeltje met een rood-wit-blauwe stickervlag... het raam van het Taste of Holland sierde. Typisch Nederlandse producten die ik zo nu en dan gewoon moest kopen. Daar stond ik na verlekkerde blikken altijd minimaal... met een grof bruin brood, stroopwafels, zouten drop en... zo niet te versmade brok Hollandse goudse belegen kaas weer buiten. Het was mijn stukje thuisgevoel voor heel even. Jammer dat de mooie smaaknaam bij Kaashuis Tromp verdwenen is. De chicheid straalde er vanaf. Wanneer je als jonge meid je spieren goed wilt trainen... raad ik je aan om daar te gaan werken. Daar waar ik mijn rechterarm ooit tot meesterlijk heb getraind. Waarna ik menig potje armdrukken heb mogen winnen. In tegenstelling tot nu. Waar de computer mij dat soort vaardigheden niet meer leert. Maar dan de zon. Die leert je dingen die eigenlijk niet te leren zijn. Zo aanschouwden wij afgelopen weekend tijdens een apart opgediende creëren kaarsfondue bij Havana op het strand. Een bol van vlammende lichtenergie dat bijna nederig maakte. Zo'n ondergaande zon waar je stil van werd. Een opgelichte warmte aura. Zo'n beeld van geprezen onfeilbaarheid dat werkelijk niemand ontging. Het zette de windmolens letterlijk en figuurlijk in het zonnetje. Wat dat te betekenen had, durf ik niet te zeggen. Mandy Schorel. some distant time Joey en Rory Fiek, ze zijn beide muzikant... en een echtpaar die het geluk heeft gehad om in 2014 een dochter te krijgen. Kort na de bevalling sloeg echter het noodlot toe. Met Joey werd baarmoederhalskanker geconstateerd. Joey is een sterke vrouw. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten... neemt ze het heft in eigen handen. Ze vecht terug, met alle kracht die ze heeft. Haar toekomst is nog onzeker. Terwijl Joey vecht voor haar leven en bezig is met behandelingen... heeft ze besloten een lied te schrijven. Het lied raakte mijn hart. Zeker als je bedenkt dat het oprechte lied geschreven is... tijdens het vechten voor haar leven. Het ontroerde mij. Ik hoop dat het ook u raakt. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching, watching for you. heeft Nederland ooit een oorlog gewonnen. Vroeger konden de inwoners van de lage landen er wat van. Wat te denken van de Vriezen die de Romeinen buiten de deur hielden. Maar laten we ons beperken tot de periode vanaf het begin van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uit 1581. Op het eerste gezicht ziet onze scorekaart er niet best uit. De Duitse aanval in 1940 hebben we niet weten af te slaan. De Indonesische onafhankelijkheidsoorlog uit 1945 Indonesië werd onafhankelijk, dus verloren. De Belgische revolutie of onafhankelijkheidsoorlog uit 1830, hetzelfde verhaal. Toch hebben we wel degelijk overwinningen geboekt. En dan tellen we de geallieerde overwinningen nog niet eens mee. De tweede uit 1665 en derde Engelse-Nederlandse oorlog uit 1672 waren bijvoorbeeld voor ons. En maakten het mogelijk dat Nederland een tijd langs werelds dominante handelsnatie werd. Ook in Azië wist Nederland te winnen. Bijvoorbeeld in de atjeh oorlog uit 1873. En helemaal in het begin was er natuurlijk de 80-jarige oorlog uit 1568. Die leverde een onafhankelijk Nederland op. En dus winst. I'll be home, my darling. Please wait. for me. Wait for me. We'll stroll along together. Once more, our love will be free at the corner drugstore. Each Saturday, we you home in the moonlight. All of these things will repeat. So, darling, as I write this letter, here's hoping you're thinking of until I'll be home to start serving you. I'll be home, my darling. Please wait for me. Wait for me. I'd walk you home in the moonlight once more be free. Darling, as I write this letter, here's hoping you're thinking of me. My mind's made up so long until I'll be home to start serving you.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 Weggooien? Mooi niet. Naar het Repair Café in Overveen. Op 19 september natuurlijk. Tussen 1 en 4 uur middags staan elektriciens, naaisters en fietsenmakers en andere vaklieden klaar om gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. Gereedschap en materiaal zijn aanwezig. Alles wat het niet meer doet, is welkom. En maak kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het repaircafé weten bijna altijd raad. Er is ook koffie, gebak, live muziek en veel gezelligheid. Het repaircafé vindt plaats in gebouw Tinholt van buurvereniging Overveen. Aan de Vrijburglaan nummer 17. Niet schrikken, maar de komende tijd krijgen alle handhavers in Haarlem een nieuw landelijk uniform uitgereikt. De parkeerhandhavers hebben de primeur. Ze werken vanaf maandag 14 september al in hun nieuwe tenue. Het nieuwe uniform verhoogt de herkenbaarheid van de handhavers op straat en straalt bovendien meer gezag uit. Het uniform is in 2014 door de minister van Veiligheid en Justitie... samen met de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten gepresenteerd. De gemeenten zijn nog vrij om te bepalen hoe hun uniform eruit ziet. Het verschil in gemeentelijke uniform komt de herkenbaarheid van de handhavers niet ten goede. Daarom heeft Haarlem besloten om het landelijk uniform te gebruiken. Hoewel dit nieuwe uniform nog niet verplicht is, zien veel gemeentes het uniformeren van het uniform wel zitten. Na het nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug.